Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten zijn in een dagtijd zeker 64 mensen om het leven gekomen. Staten als Arkansas, Alabama en Tennessee worden al weken geteisterd door zware stormen, tornado's, onweersbuien en overvloedige regenval. De ravage is enorm. Huizen zijn verwoest door omvallende bomen die ook wegen blokkeren. Honderdduizenden Amerikanen zitten zonder stroom omdat ook elektriciteitsmasten zijn omgewaaid. Verder zijn rivieren overstroomd. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen... zodat ze beroep kunnen doen op noodhulp van de regering in Washington. Weerkundigen waarschuwen dat het noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten nog aanhaalt. Het aantal Chinezen in China is gegroeid tot 1,3 miljard. De bevolking groeide in de eerste tien jaar van dit millennium met bijna 6 procent. Dat blijkt uit de resultaten van een volkstelling die vorig jaar werd gehouden. Demografen hadden een sterkere bevolkingsgroei voorspeld. Uit de volkstelling blijkt ook dat China in hoog tempo verstedelijkt. Tien jaar geleden woonde ruim een derde van de Chinezen in steden. Vorig jaar was dat al bijna de helft. De Veiligheidsraad is niet, het niet eens geworden over een resolutie over de toestand in Syrië. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal hadden een ontwerpverklaring opgesteld... waarin het geweld van het Syrische regime wordt veroordeeld. Maar Rusland en China spraken zich daartegen uit. Moskou ziet het onderdrukken van de Syrische volksopstand... niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Buitenlandse bemoeienis zou leiden tot een oneindige cirkel van geweld... zoals een Russische diplomaat het noemde. De Europese Unie buigt zich morgen over eventuele strafmaatregelen tegen Syrië. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden en oosten nog kans op een buitje. Minima rond de 8 graden. Vanochtend in het noorden en midden af en toe zon. Vanmiddag overal buien met kans op onweer. Waar de zon doorbreekt kan het 20 graden worden. Tijdens buien een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA de nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Omdat hij altijd maar half wordt gedraaid. Nu dan maar eens even in de volledige versie gedraaid. Deze Street Life van Randy Crawford en de Crusaders. En de Crusaders, dat is dan Joe Sample. Samen hebben ze aardig wat prijzen de wacht weten te slepen. Een aantal jaar geleden nog een Edison gekregen met z'n tweeën. Omdat ze zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt met al hun mooie liedjes. Street Life, Randy Crawford. Aan het begin van een nieuw uur, VARA, Radio 1. Tot aan zessen deze ochtend is dit De Nacht Klinkt Anders. Bruce Hansby en The Range. mustard coonskin. I said, You're not serious, right? Then I saw him grab my friend by the hair. I guess I should have prayed. As it dragged him around, I said to myself, There's gonna be some changes made. Just is gonna be a cigarette. Gonna be a cigarette. likes to shift the blame and often feels betrayed. There's gonna be some changes made. dan eens bij de VARA op Radio 1. Er wordt er zoveel geluld iedere nacht op de radio dat wij muziek draaien bij de VARA. Dus vandaar maar eens even veel mooie platen weer uit het koffertje gehaald. Uit de kastjes van de VARA, het archief van de VARA. Bruce Hansby en de Range, Maar waar het hart van vol zit, daar loopt de mond van over. Maar het was Bruce Hornsby en de Noisemakers. Dat was zijn eerste band waar hij ooit mee is begonnen. En daar heeft hij deze, ook deze prachtige cd meegemaakt. En daarop terug te vinden, ik weet niet of het je is opgevallen... maar het stemgeluid veranderde in de stem van Sting. Omdat Sting erop meewerkt, Eric Clapton doet erop mee... Elton John doet erop mee, maar Sting hoorde je net even een moppie meezingen op dit. Gonna Be Some Changes Made van Bruce Hornsby. En Bruce is dan weer een vriend van Huey Lewis en de News. En laat die Huey Lewis nou net eens even terug hebben gekeken op zijn jeugd... En misschien dat ik ook daarom wel het album Helicon Days heb gedraaid. Dat idealiseert, dat terugkijkt op het verleden. Dat doet ook Huey Lewis. heeft oude LP's beluisterd, oude singeltjes beluisterd... van artiesten, van liedjes die hem inspireerden. Waarvan hij dacht van, dat zijn te gekke platen. Eigenlijk zou ik ze zelf een keer moeten spelen. Kortom, Soulsville is een cd die gaat terug naar zijn ziel. Het verleden met soulmuziek. Don't Fight. said. een Nederlandse jongen. Gerard. Gerard. Gerhard. Zouden ook nog kunnen zeggen. Nederlands talent. Nationaal talent. A brand new heart het is een hartstikke leuke, gezellige single. De Vara op Radio 1, de nacht klinkt anders. Roel Koeners is met vakantie. Volgende week is hij ook nog met vakantie, heeft u mij verteld. En zit hij ook nog Paul van Gelden en Hubert Mol. En hebben wij de koffers omgekieperd en draaien we hartstikke leuke plaatjes. Waaronder Rumor, geboren in 1979 in Pakistan. Is een beetje rondgereisd. Uiteindelijk is ze in Engeland uitgekomen. Bij haar moeder is ze uitgekomen. Heeft in een caravan geleefd omdat ze voor haar moeder wilde zorgen. Die had kanker. Uiteindelijk is haar moeder overleden. En is zij op eigen benen gestaan. Is de muziek gaan maken en hoor het resultaat. Slow. You make me want to sing about love. Every time I raise my head. You make me want to tell the whole world. What I've found is good. and they say slow, slow this ride. Even though you don't wanna know, you make me want to tell. sing. She was a Tupelo angel with a musical dream. Her face could have been on a magazine. And she believed what anybody told her. And she took a lover just a little bit older. And they split town when it got a little colder. Kinda everything's what she was after. everything like tears and laughter. Kind of everything's what she said mattered. Kind of everything that's what got shattered. It was kind of everything. And they laughed at the jokes even though they weren't funny. And they drove all night. It wasn't for the money. And he called her baby and she called him honey. But somewhere out of Dallas, things turned bad, and she thought she'd lost everything she had. Her only choice was which way to be sad. Kinda everything's what she was after. everything like tears and laughter. Count everything's what she said mattered. Kind of everything, that's what got shattered. It was kind of everything. later he saw her again. She was singing karaoke and drinking cheap gin. He knew that it would happen, he just didn't know when. But he wanted to know why they parted ways. And she couldn't exactly say it was hard to go, but it was harder to stay. kind of everything's what she was after. everything like tears and laughter. Kind of everything's what she said mattered. Kind of everything, that's what got shattered. Was De man heet Jeff Talmadge. Ieder jaar brengt hij zo'n beetje een nieuwe cd uit. Is advocaat, praktiserend advocaat. Dus ga niet met hem in conclave. Begin niet over Buma stemmenrechten, want hij wint het. Kan ik je verzekeren. Ze buitengewoon bijzondere man. Ieder jaar brengt hij zijn eigen cd uit. En soms weet hij in Nederland gewoon een distributeur te vinden... die zijn cd's verspreidt. Dit jaar heeft hij dat niet gedaan. En heeft hij zijn vriendjes gevonden via het internet. En heeft hij zijn cd's een beetje rondgestuurd. In de hoop dat hij dan weer eens gedraaid wordt. En vast en zeker komt hij weer naar ons land. En gaat hij spelen in allerlei bars, in clubs. En dan doet hij van van Helmond tot Groningen en overal zal hij wel weer te vinden zijn. Jeff Talmadge van zijn nieuwe cd. En die heet, die nieuwe cd, Kind of Everything. En daarvan dan maar het gelijknamige nummer gedraaid. De Rumor zat er nog voor. Ik hoef je verder niet te zeggen dat het allemaal lijkt op de Carpenters. Want dat zal ongetwijfeld allemaal bekend in je oren klinken. In de jaren 70 hadden we een serie op tv over de Carpenters. In de jaren 70 gesproken. Belle en Sebastian. De band is vernoemd naar Belle en Sebastian op tv. En gaat door het leven als band dus met hele aardige aangename liedjes... die ook een beetje refereren aan die jaren 70. I know a spell That would make you well Right about love It could be in any tense But it must make sense that you are. Seconds move on if you watch the clock, and the sky grows dark. If you're looking. Sebastian. Het is een heel gezelschap en ze maken van dit soort een beetje jaren 70 muziek. Zo nu en dan, dan verschijnt er wel weer iets heel bijzonders. En je moet het wel in de raad hebben, je moet er oor naar hebben... want je komt er niet tegen in de reguliere muziekshops. Eh, daar kom je het echt niet tegen. Je moet wel naar, naar een echte cd-winkel, om het zo maar even te noemen. En dan kom je zo'n cd tegen met allemaal bluesliedjes... van oude blueslegendes. town. When I left out of Georgia, I was Memphis bound. When I stayed in Memphis 1939, the woman I loved, she didn't pay me no mind. Ja, een eerbetoon dus aan de blues. Chicago Blues, A Living History, zo heet het album. Het is een dubbel cd geworden. Er staan ook hippe, moderne mannen op, ook deze dus. Eh, het was een oudje, 1947. De man in kwestie heet Floyd Jones, een van de pioniers, een van de beginmannen aan de blues. En bedacht eh, met zijn gitaartje de leuke riffs. En eh, het zijn hele oude liedjes dus die de man... Ja, kan, kan ook niet anders. Die, eh, die de man heeft, heeft gemaakt. En staan dus nu op een mooie nieuwe dubbel cd. Het is echt werkelijk waar genieten om zo'n cd te kunnen beluisteren. Eigen talent, Chris Berry. Zo heet ze, zo noemt zij zich. Flower Empty Tree. Maar jezelf, doet alles zo'n beetje zelf, is een handige doet zelf. Deze Chris Perry, zo noemt zij zich. Ze heet eigenlijk De Haak. Flower MD3 is een singeltje dat een poosje geleden is uitgebracht. Het is alweer heel lang geleden dat ik kennis mocht nemen van Buckshot LeFonk, Brandford mezelf, toeteraar. Kwam naar Radio 3, zou optreden bij Denk en Henk. Ja, alles strak gepland, want je moet wel een beetje timen. Het moet allemaal een beetje uitkomen. En ze waren echt met z'n allen en ze hadden er zin in. En dat is wel heel mooi. Maar de klok tikt ook verder. Hoe lang gaan jullie ongeveer spelen? Ah, we spelen dat liedje, onze hit. Want het was een gelegenheidsgezelschap, op de Fonk. Oké. Ze zouden gaan spelen. En ze bleven spelen. En ze bleven spelen. Blijft op mezelf, gooide nog een solootje erachteraan. De drummer deed ook nog eens wat leuks. Nog een knipoogje naar de bas spelen. En zo bleven ze spelen, bleven ze spelen. En het leuke is met dat soort gelegenheid, jongens... overal waar ik ze heb gezien en heb gehoord... met de hit Another Day speelden ze een andere versie. Dus u zult begrijpen dat ik ook in mijn collectie... een stuk of tien versies heb van Another Day. Luister naar versie, ik denk versie nummer drie. This first one is called Another Day.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 Doris Troy bracht wat eigen plaatjes uit. Ze werd door haar fans Mama Soul genoemd. Doris Troy en was ook achtergrondzangeres. Bij de Rolling Stones zong mee met Pink Floyd... zong mee met Dusty Springfield, Johnny Holiday, George Harrison... Carly Simon en een eigen liedje. Maar eens even gedraaid, Flower Empty. de Fonk zat ervoor met Another Day. Fitz en de Tandrums. over Soul gesproken. Ik kwam ze tegen nadat ik een clipje had gezien bij Daryl House. Daryl's House is een, ja, volgens mij zendt hij het ook uit... Daryl eh, Hall van Hall Oates. Die heeft zijn eigen tv-items. En die zet hij ook op zijn eigen site, nodigt artiesten uit. Die mogen bij hem komen eten, die mogen bij hem blijven slapen. Hij heeft ook alle gelegenheid voor. Hij kookt samen met ze en hij maakt muziek met ze. En zo ontdekken we dan ook talent, Fits en de Tantrums. Patrick. zo heet hij. Fits en de Tendrums. En mocht het allemaal te snel gaan omdat het te vroeg is... of omdat het te laat is geworden, dat mag ook... om tenslotte zeven minuten voor zes. Je kunt het allemaal op je gemak nalezen wat de hele nacht is gedraaid... en wat nog, nu nog gaat gedraaid worden. Dat vind je op de site vara.nl, daar ga je naar. De nacht klinkt anders. Het programma van Roel Koeners waren er niet overgenomen door Hubert Mol... Hubertus Cornelis Martinus Maria Mol. En dan zie je staan dat eh, de platen allemaal op volgorde... dan zie je ze allemaal staan, de platen. En dan zie je ook deze Fits en de Tendrums staan. En daar zie je ook staan dat ik nu ga draaien Bruce Beerman. so awesome. perfect sized girl. Anything is possible. Her circus back in town. And she believes in miracles. That wicked little thing. Future seems so plausible for that groovy little girl. langzaam maar zeker verdwijnt deze Bruce Beerman van ook een nieuwe cd vers van de pers... aan het eind van dit programma, aan het eind van een hele lange vara op Radio 1. Volgende week is er weer een vara die begint om twee uur met Paul van Gelder. En daarna is het weer Hubermol, zoals ook deze nacht. Wordt overgenomen door Lara Rensen en Marcel Oosten. Het nieuws gevolgd door de beide in het Radio 1 Journaal. De VARA gaat verder op Radio 2, Sander de Heer... maar ook op eh, Radio 3, uiteraard, met Giel Belen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Geniet ervan. Dag.